Goedemorgen, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. De Russische vrouw die een protestbord omhoog hield tijdens het staatsjournaal is nog steeds spoorloos. Ze hield gisteren achter een nieuwslezer een bord omhoog met teksten als stop de oorlog en jullie worden voorgelogen. Het moment wordt door veel Russen gedeeld die de social media blokkades daar weten te omzeilen, zegt correspondent Geert Groot-Koerkamp. Of het ook een effect zal hebben op eh, ja, de meeste kijkers eh, van dat journaal, eh, van wie veel mensen misschien toch ja, de, de, Russische lezing van wat er gebeurt in Oekraïne steunen, ja, dat, dat valt te bezien. Maar het is, een, het is duidelijk een, een, een historische gebeurtenis. De Russische regie schakelde snel weg toen het gebeurde. De vrouw werd meegenomen door de politie. Het is onduidelijk waar ze nu is. In Nederland zijn veel initiatieven om Oekraïners te helpen of op te vangen. Een uitzendbureau in Middenmeer, Noord-Holland, haalt families van Oekraïense medewerkers naar Nederland. Die worden opgevangen in het verblijf dat normaal gesproken voor de gastarbeiders is. Er waren vijf eh, mensen die echt huilend eh, voor me stonden, die, eh, ja, die radeloos waren. Omdat hun, hun familie rechtstreeks in gevaar was. Ondertussen zijn er al twee gezinnen weer bij elkaar gebracht dat was heel mooi. En eenmaal in Nederland was het echt, eh, nou ja, het, was tranen met tuiten en uh, de reniging, blijdschap natuurlijk. Het zijn eigenlijk twee vliegen in één klap, want een deel van de Oekraïense vluchtelingen kan hier aan het werk in de kassen waar een personeelstekort is. Een ander nieuws. De politie heeft vorige maand zeven verdachten aangehouden... in een onderzoek naar mensenhandel, meldt het OM. Het zou gaan om een criminele bende die kwetsbare vrouwen ronselde. Die moesten tegen betaling seks hebben en het geld afstaan aan de verdachten. Er zouden zeker 19 slachtoffers zijn. En het is misschien een beetje mosterd na de maaltijd... nu bijna alle coronaregels overboord zijn. Maar iPhone-bezitters kunnen voortaan hun telefoon ook ontgrendelen... als ze een mondkapje dragen. Apple heeft een update uitgebracht waardoor de gezichtsherkenning ook werkt als je dus een kapje draagt. Als die functie wordt ingeschakeld kijkt de gezichtsherkenning van de iPhone alleen nog maar naar het gedeelte van het gezicht rond de ogen. Normaal gesproken scant Face ID het hele gezicht. En het weer nog, het is nu nog grijs en vooral in het noorden en Limburg kan het regenachtig zijn. Later is het overal droog en is er flink wat zon. Het wordt vandaag maximaal een graad of 13. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staan nog een paar files in de regio, maar ze veroorzaken ook maar enkele minuten vertraging. Zoals op de A4 van Den Haag naar Amsterdam tussen Schiphol en Amsterdam Sloten. Daar heb je vijf minuten op onthoud. Net als op de N201 van Hilversum naar Uithoren tussen Vreeland en Loenersloot. Tot zover de verkeersinformatie. Het gaat gebeuren. Op het Watertorenplein worden woningen gebouwd. Voor elk inkomen, dus ook sociaal? Ja, daar heeft Partij van de Arbeid voor gestreden. Zodat iedereen kansen heeft op een fijn en betaalbaar huis. In het hele dorp gaat dit gebeuren. Bij Strijder, bij de entree en in Noord, het Curedex. Precies, eerlijke kansen voor iedereen. Zo zien wij de toekomst van ons dorp.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 A little bit dancing. Show me a dancing. Show me a little of dance. Oh no. Show me a little of dance. Lately I've been losing my mind. Certain things I can't find. In the middle of the night I'm still up, I'm still trying to decide.